start. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De ombouw van miljoenen euro's extra kosten. En dat komt doordat het project enorme vertraging oploopt. De metro tussen Rotterdam en Hoek van Holland gaat pas op zijn vroegst eind volgend jaar rijden, melden bronnen aan de NOS en RTV Rijnmond. Volgens de planning had de metro sinds september al aan het rijden moeten zijn. De gemeenteraad van Rotterdam wordt vanavond over de vertraging geïnformeerd. Wie voor de extra kosten gaat opdraaien is niet duidelijk. De marechaussee heeft een derde man aangehouden in het onderzoek naar de misstanden in de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Deze oud-militair wordt van dezelfde strafbare feiten verdacht als de twee mannen die gisteren zijn opgepakt. Ze zouden zich in 2013 schuldig hebben gemaakt aan onder meer mishandeling, aanranding, ontucht en bedreiging. De verdachte van de moord op zakenman Koen Everink heeft in zijn slotwoord opnieuw gezegd dat hij onschuldig is. Huilend zei Mark de J. dat hij het niet heeft gedaan en hij vroeg de rechtbank om vrijspraak. Afgelopen maandag eiste het OM 18 jaar voor moord, omdat de J. van tevoren op internet had gezocht naar manieren om iemand te doden en omdat hij een mes had meegenomen naar Everink. De J. was de oud-tenniscoach van de zakenman en had een schuld van tienduizenden euro's bij hem. Dat bedrag moest uiterlijk worden terugbetaald op de dag dag waarop Everink dood werd gevonden. En Nederland is volgens het Europees Parlement geen belastingparadijs. Een voorstel van de Nederlandse PvdA-europarlementariër Paul Tang... om Nederland officieel te benoemen tot belastingparadijs, haalde het net niet. Er waren evenveel stemmen voor als tegen, waardoor het voorstel is verworpen. Het weer tot slot, vanuit het westen regen. Het is een graad of 5, 6. De regen houdt vanavond aan. Morgen vallen er opnieuw buien. In het noordoosten en in het oosten kan daar af en toe natte sneeuw bij zitten. Soms breekt ook even de zon door. Het wordt morgen een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad verloopt grotendeels normaal. Al trekt er nu wel een regengebied eh, het westen binnen. Maar heel veel vertraging heb je op de A1 Amsterdam-Apeldoorn door twee spoedreparaties. Eentje bij Eembrugge, die is bijna klaar. En bij Stroe richting Apeldoorn wordt ook gerepareerd. En dat gaat tot 8 uur vanavond duren. De vertraging bij Eembrugge is een uur en bij Stroe zeker een half uur. Op de A13 Den Haag-Rotterdam sta je een kwartier in de file tussen het Prins Klausplein en Rotterdam-Overschie. 20 minuten extra op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-West. En vanuit Nijmegen bij Knopendel een half uur daar eh, moet toch iets gebeurd zijn, eh, lijkt me. Op de A16 Rotterdam-Breda voor de Moerdijkbrug een spoedere, nee, een berging. Een half uur vertraging vanaf knooppunt Ridderkerk.